Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De EU heeft miljoenen aan hulp toegezegd aan Turkije en Syrië. Dat geld komt bovenop wat de lidstaten individueel inzamelen voor de landen. Ook gaan er vliegtuigen met generatoren en voedsel die kant op. En die hulp is hard nodig, ziet ook verslaggever Jeroen de Jager... die in het rampgebied in Turkije is. IJzig koud hier, ligt sneeuw, je ziet overal vuurtjes hier langs de kant van de weg en in de wijken daarnaast. Je ziet tentenkampen hier ook staan. Mensen die hier de nacht doorbrengen dus. Net gesproken, hier weer een familie. Veel mensen zijn hun huizen kwijtgeraakt door de bevingen of durven niet meer binnen te slapen. In totaal zijn er al meer dan 11.000 doden geteld en zijn er nog eens duizenden vermist. Op een begraafplaats in Castricum in Noord-Holland jat iemand dingen van graven. De dief heeft het vooral voorzien op bronzen beeldjes. Ook zijn er vier monumenten compleet vernield. En de beheerder heeft nog nooit meegemaakt dat er zoveel is meegenomen. De emotionele waarde is, die, die is niet te vergoeden. Dat is onbetaalbaar. En het wordt gejat voor... Eh, voor, voor 5 euro de kilo. En dat gaat aan de oud-ijsboeren als die het al aannemen tegenwoordig. Want die zijn ook wel voorzichtig. Dus ja, ik weet niet wat de mensen bezielt om dat te doen. En staat je fiets nog op Amsterdam Centraal, dan moet je hem toch even snel ophalen... want alle fietsen rondom het station worden de komende tijd weggehaald vanwege wegwerkzaamheden. Alle waarschuwingsborden hebben van tevoren blijkbaar niet geholpen... want de gemeente moest een boel fietsloten doorknippen en tweewielers op vrachtwagens zetten. Maar geen paniek, want mocht je fiets er nog staan... alle gegevens van de fietsen worden opgeslagen. Kenmerk van de fiets, eh, soort fiets of dames, herenfiets of kinderfiets is, eh, locatie. Je kan zelfs op de kleur van je zadel zoeken... Alles wordt ingevoerd. Eh, en toegevoegd met de foto in het systeem. Je kan je fiets wel tegen betaling ophalen bij het magazijn. Dat ligt alleen wel 10 kilometer verderop. En eind deze maand moeten alle fietsen weg zijn. Krijg je nog het weer. Een extra vliesdekentje kan geen kwaad vanavond, want op veel plekken vriest het al. Vannacht kan de temperatuur dalen tot min 5. Morgen begint met zon, smiddags wat meer bewolking en dan zo'n 5 graden.